Hij wil daarom dat er hogere boetes komen op overtredingen van de nieuwe regels, waarover vanmiddag in de Tweede Kamer wordt gesproken. Banken en verzekeraars die in handen zijn van de Nederlandse overheid... mogen, als het aan de PvdA ligt, hun personeel geen bonussen geven. Verder moet er strenger worden opgetreden tegen banken... die vaste salarissen verhogen om de regels te omzeilen. ABN AMRO verhoogde het salaris van topmanagers dit jaar al met 20 procent. De geplande fusie tussen de grote FNV-bonden dreigt vertraging op te lopen, meldt het Financiële Dagblad. De ondernemingsraad van FNV-bondgenoten is naar de rechter gestapt om het fusiebesluit teruggedraaid te krijgen. Bondgenoten zou samengaan met Abfacabo FNV, FNV Kiem en FNV Bouw. De OR van FNV-bondgenoten maakt volgens de krant bezwaar vanwege de ontslagen die nodig zullen zijn door de fusie. Ook zou er onduidelijkheid zijn over financiële risico's en de meerwaarde van de fusie. Philips gaat in beroep tegen een boete van 368 miljoen euro... die het moet betalen aan het Amerikaanse bedrijf Massimo. In een rechtszaak oordeelde een Amerikaanse jury... dat Philips twee patenten schendt van technologie... om via vingertoppen de hartslag en het zuurstofgehalte in bloed te meten. Maar volgens Philips zijn de patenten ongeldig... omdat de technologie voor de hand ligt... en de patenten onduidelijk zijn omschreven. Het weer, wolkenvelden en wat lichte regen, vooral in het noordwesten en zuidoosten ook zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files, ook zijn er voor vandaag geen...